Een van de verdachten zou de leider van de hooligans van voetbalclub Legia Warschau zijn. Hij kreeg landelijke bekendheid als tegenstander van de harde aanpak van hooligans door de Poolse regering. De politie schat dat er in Polen 5000 hardcore hooligans zijn. De UEFA heeft Polen, dat het EK samen met Oekraïne organiseert, al een aantal keer op de problemen met hooligans aangesproken. Vorig jaar legde de UEFA Legia Warschau nog een boete van 10.000 euro op. De fans van Legia hadden in de wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Tel Aviv een spandoek opgehangen met de tekst Jihad Legia. De Franse journalist die in handen is van de FARC is in goede gezondheid. Het Venezolaanse televisiestation Telesur heeft beelden van journalist Romeo Langua laten zien. Volgens mededeling van, mededelingen van de Colombiaanse guerrillabeweging FARC zal Langua woensdag worden vrijgelaten. Video is voor het eerste bewijs dat Langua in leven is en volgens het gesprek op de band is ook in een opgewekte stemming verkeerd. De journalist verdween eind vorige maand tijdens een gevecht met het Colombiaanse leger met de FARC. In Cairo hebben demonstranten het campagnehoofdkwartier van presidentskandidaat Shafiq aangevallen. Egyptische televisiestations toonden beelden van een brandend gebouw. Demonstranten namen computers en campagnemateriaal uit het gebouw mee. Het vuur was snel geblust en er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Toen besluit het weer, steeds meer bewolking, overdag eerst grijs, later wolkenvelden en zon en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder. never took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope He puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there? He's really counting on your love Still struggling uphill But you act like you don't care Right now he can really use a show talking to yourself. Will this hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.